Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Gom van Strien heeft bewust de fraudebeschuldigingen die tegen hem zijn geuit... niet gemeld bij PVV-leider Wilders. Dat zegt de senator in De Telegraaf. Hij stelde de senaatsvoorzitter wel op de hoogte... en besloot samen met haar om de kwestie te verzwijgen voor Wilders. Israël en Hamas hebben weer gijzelaars en gevangenen vrijgelaten. Israël liet 30 Palestijnse gevangenen gaan. Hamas liet 10 Israëlische en 2 Thaise gijzelaars vrij... die bij de aanval van 7 oktober vanuit Israël naar Gaza waren meegenomen. De Verenigde Staten hebben de eerste van drie hulptransporten voor de Gazastrook volbracht. Het Witte Huis zegt 24,5 ton aan voedsel en medische hulp via de lucht... naar een humanitair logistiek knooppunt in Egypte te hebben gebracht. Slaapapneuapparaten van Philips kunnen rook, brand en brandwonden veroorzaken. Zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FDA. Het gaat om de DreamStation 2-apparaten. Een ander product dan de sinds 2021 teruggeroepen apneuapparaten van Philips. Door sneeuwval zijn de wegen in het oosten, zuidoosten en midden van het land plaatselijk glad. Vannacht leidde dat tot ongelukken. Bij Apeldoorn vonden meerdere botsingen plaats. In Blijswijk vielen gewonden tijdens wegwerkzaamheden. Een agent die onderweg was naar dat ongeval vloog ook uit de bocht. Op de N7 bij Groningen botste een auto door de gladheid tegen de vangrail. En op de N11 bij Alphen aan de Rijn schaarde een vrachtwagen door gladheid op een afrit. November was een recordnatte maand. Volgens het KNMI viel er in totaal 150 mm regen. Het dubbele van de gemiddelde 75 mm. Het wordt zeer waarschijnlijk de op één na natste en warmste herfst... sinds het begin van de metingen in 1901. Het weer... Winterse buien vanuit het westen. In het oosten, zuidoosten en midden is het vanmorgen nog steeds plaatselijk glad door sneeuw. Daar geldt ook code geel. In het oosten blijft de temperatuur rond het vriespunt aan de kust een graad of 5.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 niet gemeld bij PVV-leider Wilders. Dat zegt de senator in De Telegraaf. Hij stelde de senaatsvoorzitter wel op de hoogte... en besloot samen met haar om de kwestie te verzwijgen voor Wilders. Israëlische media melden dat het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu een lijst heeft ontvangen met de namen van Israëlische gijzelaars die Hamas later vandaag wil vrijlaten.